Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de gevechten in Kiev zijn vanochtend meer dan 35 doden gevallen. Dat zegt minister Timmermans. Hij pleit voor sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld. Een grote Kamermeerderheid sluit zich daarbij aan. De hele Kamer maakt zich zorgen over de zeer gespannen situatie. Op internet zijn inmiddels beelden opgedoken van demonstranten die worden beschoten. Te zien is hoe ze gewond raken en door andere betogers worden weggesleept. De medische zorg in detentie- en uitzetcentra kan beter, zegt de inspectie gezondheidszorg. De zorg voldoet aan de norm, maar dossiers moeten overzichtelijker. Ook vindt de inspectie dat de beoordeling van de psychische gesteldheid van vreemdelingen te wensen overlaat. Het onderzoek werd ingesteld naar de zelfmoord van asielzoeker Alexander Dolmatov. Het mosterdgas dat vorig jaar oktober werd gevonden in de kelder van een overleden natuurkundeleraar in Ede is waarschijnlijk door de man zelf gemaakt. Hij heeft daarbij geen hulp gehad van anderen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. In de kelder van de man lagen 56 verschillende soorten chemische stoffen. Minister Bussemaker doet opnieuw een beroep op onderwijsbestuurders... die meer verdienen dan het afgesproken maximum... om vrijwillig salaris in te leveren. Bussemaker deed vorig jaar een soort gelijke oproep. Toen ging het om 22 veelverdieners, van wie er 19 positief reageerden. Drie bestuurders gingen er niet op in. Bussemaker is niet van plan bestuurders die hun oude salaris vasthouden... met naam en toenaam te noemen, want op basis van oude rechten... kunnen ze niet worden gedwongen om salaris in te leveren. Het weer, af en toe regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond nog meer regen en ook morgen en zaterdag buien.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 In de Randstad is er vertraging bij Rotterdam op de A16 Rotterdam-Breda. In beide richtingen staan files van 3 tot 4 kilometer. In beide richtingen is ook de linker reishok dicht. Dat zijn twee verschillende aanrijdingen. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam staat nu bij Barendrecht 2 kilometer.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 En gepresenteerd door Bart van der Meer. We gaan eh, van start met een nummer van het tweede soloalbum van Michael Jackson. En dat soloalbum dat was natuurlijk Thriller. En het nummer wat we gaan draaien is Beat It. En daarna de Earring met Weekend Love. Een voormalige alarmschijf. Jawel. Can't Love and The Golden Earring. En we blijven even in de jaren 80, maar daar komen we zo. Eerst even naar vandaag, maar dan 1962. Eh, en toen werd eh, John Glenn gelanceerd. Een van mijn ruimtevaarthelden van vroeger. In de Mercury MA-6 wordt hij gelanceerd. Hij was de derde Amerikaan in de ruimte, maar wel de eerste die in een baan om de aarde kwam. Mijn held, John Glenn. Dat was de opvolger van 19, Don't Waste My Time met Paul Hardcastle. Uh, eh, voor de liefhebbers eventjes eh, noteren www.zfm-live.nl eh, Ga die maar eens even openen en dan zie je wat een leuke site dat is van de omroep, de Zandvoortse omroeporganisatie. Um, wij gaan even luisteren naar Vince Taylor. Wat ik in het eerste uur al zei over Conway Twitty... Ik vond die naam zo mooi, Vince Taylor. Maar ik kende eigenlijk helemaal niks van hem. Behalve deze. Esta es la leyenda de Sanadú. in 1968 voor Dave D, Dozy, Mickey, Mick en Titch... en geschreven door Howard en Blakely. Ehm, als je van eh, live muziek houdt, dan moet je vanavond om 6 eh, uur... aanwezig zijn in een platenzaak in de Grote Houtstraat 171. Gratis optreden van Alain Clark. Een in-store optreden van Alain. En eh, als je blijft luisteren, dan zal Hans dat bericht waarschijnlijk vanavond... of tussen 4 en 6 in ieder geval, ook eventjes bekendmaken. En hier zijn de Eagles met eh, de, de titeltrack van hun vierde album One of These Nights. titeltrack van het eh, vierde studioalbum van eh, The Eagles, One of These Nights. In het eerste uur toen eh, had ik het even over de verjaardagen en de geboortedagen van bekende voetballers. En ik was er zomaar één vergeten. En als je liefhebber bent van het beste voetbal, dan mag je die niet vergeten natuurlijk. Wie werd er geboren op 20 februari 1971? Jari Liedmaren. En dat bedoel ik maar. Angel face, we just met. Well, just how lucky can one boy get? There's a light in your eyes. I know it's love, and I know that I could be happy with a girl like you. Mm. Tell your ma, tell your pa, and tell your favorite old wishing star we're in love just by chance. I ask you, would you like to dance fancy dancing with a girl like you? Funny how love can come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl. I guess that's a pretty good start. Here I am, there you are Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be, can't believe. I got a girl like you. that's a pretty good start. Here am I, there you are. Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you. Got a girl like you. Got a girl like you. Onze wekelijkse cliff hit Girl Like You, uitgebracht in juni 1961. En het haalde een derde plaats in de Engelse hitparade. En wat gaan we nu doen? We gaan nu luisteren naar Let Me Go Lover. Ja, dat hebben we het eerste uur ook gedaan in de uitvoering van Kathy Kirby. Die kwam toen nieuw binnen in de hitparade van 50 jaar geleden. Maar wij hebben hier de uitvoering van 1955 van Joan Webber. En de oorspronkelijke titel was Let Me Go Devil. Jawel, maar het is nu Let Me Go Lover. Go! we go. Kathy Kirby in 1964 niet lukte... dat lukte John Webber wel met Let Me Go Lover. Ze haalde de nummer 1 positie in Amerika. Ehm, toen Alan Clark, niet onze Alan Clark... maar Alan Clark van de Hollies de groep verliet... werd hij vervangen door Mikael Rickfors uit Zweden. En zijn eerste bijdrage was een hit met de Hollies... en die was getiteld The Baby. Words that were spoken in the anger of youth only have the truth. Touched by the child bride while deep inside her lie the real truth. He was the passion of the spring. He was the baby. And have forgotten in the passing of time brother, we backs to each other, the walls sang. And in the passion of the spring came the baby. show. Let him grow, let him go, let him go, let him go, let him, let him go. Words that were spoken in the anger of you, only half true. That's by the child right, right deep inside her, by the real truth. catching up the screaming. He was the baby. He was the passion of the screaming. music, more music, more music, more music. Heerlijk, hè? Sniff in the Tears van het eh, album Fickle Heart uit 1980. Driver's Seat. Even lekker achteroverleunen. We gaan eh, naar Motown. Hier zijn eh, de Four Tops. uit 1966 en natuurlijk geschreven door Holland Dozier Holland. The Four Tops met Levi Stubbs in de hoofdrol. Reach out, I'll be there. En dan gaan we nu luisteren naar Jan Torsten Svensson. seen of you was a commercial spot on the screen Torsten Svensson kennen we natuurlijk beter onder de naam Harpo. Movie star Harpo zal hij wel eh, weer geleend hebben van de Marx Brothers. Goed, we gaan even luisteren naar een Nederlands product. Rob Hoeken en zijn R&B band en Rigmore. En eh, hoe goed uh, Rob Hoek ook is en hoe mooi dit nummer ook is... we gaan hem volgende keer een keer helemaal draaien... want de laatste plaat die moet echt helemaal gedraaid worden. Hier is McCartney van zijn eerste album Maybe I'm Amazed. eigenlijk zou je dat niet moeten horen, dat meezingen. Want dat verpest meteen het hele programma. Eh, dit was in ieder geval eh, de laatste every, eh, Maybe I'm Amazed... van Paul McCartney van zijn allereerste solo-album. bye Bye Blues betekent dus het einde van dit programma. Maar de eerstkomende twee uur is heer H. Wassenaar weer aanwezig met zijn programma.